met het NOS-journaal. In Turkije is roos gesloten. Het wachten is nu op de exit Grote vraag is of de AK-partij van premier Erdogan de absolute meerderheid krijgt. Als dat gebeurt kan zijn partij werk maken van een stadkundige hervorming... waardoor de president meer macht krijgt. Waarschijnlijk krijgt de AK-partij net geen absolute meerderheid. Er konden ruim 53 miljoen Turken stemmen. De twee topmannen van Deutsche Bank stappen op, hoewel hun termijn als bestuursvoorzittersduo nog liep tot april 2017. Anshu Jain vertrekt aan het einde van de maand, Jürgen Fitschen blijft aan tot na de aandeelhoudersvergadering in mei volgend jaar. Vorige week zeiden Jain en Fitschen nog dat ze niet zouden vertrekken. De bank is betrokken bij verschillende schandalen. Eind vorige maand kreeg de bank nog een hoge boete vanwege het manipuleren van de Libor-rente. Vrijdag kwam naar buiten dat de bank intern onderzoek doet. Russische de klanten zouden via de bank 6 miljard dollar hebben witgewassen. De straf tegen de Saoedische blogger Raif Badawi blijft staan. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Saoedi-Arabië beslist. Badawi werd vorig jaar veroordeeld tot 10 jaar cel, een boete van bijna 240.000 euro en 1000 stokslagen. De straf is omstreden. Badawi heeft al 50 stokslagen van zijn straf gehad. In januari zou hij er weer 50 krijgen, maar hij was onvoldoende hersteld van de eerste 50. Internationaal volgde veel kritiek op de onmenselijkheid van de lijfstraf, waarna de zaak bij het Hoge Rechtshof kwam. Dat heeft het oordeel nu bevestigd. Badawi is veroordeeld wegens, de wegens belediging van de islam en belangrijke religieuze personen op zijn website. Het weer, de rest van de dag blijft de zon, met landinwaarts enkele stapelwolken. Vanavond en vannacht minimumtemperaturen van 7 tot 10 graden.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 En naar de Notre-Dame en naar de En samen op La En dan nog een woordje ons. into my life. Don't leave me van Zandvoort, op 106.9 FM. chance to walk with everyone else. As we come together, the rainbow Open up your heart, you will see we can.